Soms kan ik uren dromen over de jaren van weleer, over de inzet en de offers van een moeder. Dag en nacht onze zorgen met hart en ziel was jij altijd weer daar. Nog bedankt voor die fijne jaren, toen wij nog kinderen waren, wat jij beloofde Soms liep het wel eens anders, maar daar kon jij niets aan doen. Dan dachten wij dat wij het toch weer beter wisten. Jouw gouden hand Geef ons altijd lijden in goede en ook slechte tijden. Jij wees ons telkens weer op elk gevaar. Nog bedankt voor die fijne jaren, toen wij nog kinderen waren wat jij beloofde, maakte jij al waar. Soms kan ik uren dromen over de jaren van beleer, over de inzet en de offers van een moeder jouw gouden hart bleef ons altijd leiden. In goede en ook slechte tijden. Jij wees ons telkens weer op elk gevaar. Nog bedankt. wat jou